uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Meerdere dorpen in het zuiden van Zwitserland zijn geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied is. Hulpdiensten verwachten nog dagen bezig te zijn met blussen. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Gisteravond laat verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïense graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. De Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. In Polen zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangaar van een skydive-centrum. De piloot kwam om het leven, net als vier mensen die in de hangaar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er acht gewonden, onder wie een kind. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Politie in Mexico heeft ruim 200 migranten bevrijd uit een vrachtwagen. Ze zaten opgesloten in een achtergelaten oplegger. De chauffeur is vermoedelijk op de vlucht geslagen. De migranten komen uit Guatemala en Honduras. Onder hen waren ook minderjarigen. De slachtoffers hadden uitdrogingsverschijnselen en ze waren gedrogeerd. De autoriteiten nemen aan dat de migranten onderweg waren naar de Verenigde Staten. De eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn vannacht gestart. Het wandelevenement duurt tot en met vrijdag.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 Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied is. Het Amsterdamse ziekenhuis VUMC sluit de spoedeisende hulp vanaf volgende week in de avonden en de nachten. Het ziekenhuis heeft te weinig personeel, meldt Omroep AT5. En patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. En de eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn vannacht gestart. Het wandelevenement duurt tot met vrijdag. Ruim 43.000 mensen doen dit jaar mee. Het weer, de dag begint met bewolking. Later is er in het noorden ook een bui mogelijk.